Zes uur. moeten met het NWS Journaal. Pluimvee hoeft niet langer binnen te blijven. Staatssecretaris Van Dam heeft de ophokplicht opgeheven. Volgens deskundigen is het gevaar op besmetting door wilde vogels geweken. De laatste uitbraak van vogelgriep was bijna een maand geleden bij een hobbyboer. De laatste uitbraak bij een pluimveebedrijf was eind december. De ophokplicht en andere maatregelen, zoals het verbod op tentoonstellingen met bepaalde vogels, hebben ruim vijf maanden geduurd. De kiesraad in Turkije heeft het verzoek van de oppositie om het referendum ongeldig te verklaren afgewezen. Oppositiepartijen hebben er onder meer over geklaagd dat stembiljetten zonder officiële stempel zijn meegeteld. Door het Turkse referendum krijgt president Erdogan meer macht. De grootste oppositiepartij wil desnoods procederen tot aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Axo Nobel moet zich nog altijd zorgen maken over een vijandige overname door de Amerikaanse concurrent PPG. De top van het Nederlandse verf- en chemieconcern heeft niet alle aandeelhouders ervan kunnen overtuigen dat AXO zelfstandig beter af is. Het is onder meer de bedoeling om de chemietak af te splitsen. Een van de grote aandeelhouders noemt die plannen twijfelachtig. Het Boekenweekgeschenk van volgend jaar wordt geschreven door de Vlaamse auteur Griet Op de Beek. Ze debuteerde in 2013 met het boek Vele hemels boven de zevende. En zegt in een verklaring vereerd te zijn dat een snotneus in de wereld van de letteren het Boekenweekgeschenk mag schrijven. De Boekenweek is volgend jaar van 10 tot en met 18 maart. Het thema wordt later bekendgemaakt. De Waalse pijl is gewonnen door Alejandro Valverde. Spaanse wielrenner kwam voor het vierde jaar op rij als eerste over de finish op de muur van Hoei. Bij de vrouwen won Anna van den Breggen. De Olympisch kampioene won zondag ook al de Amstel Gold Race. Het weer nog, is vrijwel overal droog. Vannacht helder, het kan een paar graden gaan vriezen. Morgen bewolkt, maar wel droog.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 Er zijn twee rijstroken dicht. En verderop staat nog eens een keertje tussen Blarikum en Af Bunschoten 9 kilometer file. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Af het en Klopendijl 8. Op de A4 in de richting Amsterdam ook 8 kilometer tussen Delft en Klopend Prins Klausplein met zo'n 20 minuten vertraging. Richting Den Haag op de A4 bij Klopend Hoek 6 kilometer na een ongeluk. Vertraging zo'n drie kwartier, want er is maar één reis ook open. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij Noodop 3 kilometer. Nasleep van een ongeluk, want de rijstroken zijn wel weer vrij. Richting Den Haag op de A12 staat tussen Driebergen en Harmelen. 15 kilometer met een half uur, met een uur vertraging moet ik zeggen. Komt er het ongeluk met een vrachtwagen. Bij Harmelen is één ook dicht. Op de A12 Arnhem naar Utrecht. Bij Knoop het Oude Rijn 5. Op de A15 richting Gorkum. Tussen Ido Ambacht en Noodop Hoofddorp 5 kilometer. Dan de A16 in de richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 8 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda bij Moordrecht 7 kilometer file.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 When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too you don't judge me. Cause if you did. get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same you featuring Birdie, de voor jullie Julia Michaels met Issues.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 EGR. No, thank you. Met Week. It's what I should have said. Ziegel 40. 106.9. But temptations... of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Of kijk live mee, ZFM's antwoord. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay strong. like you. They call me after dark. I don't want no part. My habits, they hold me like a grudge. I promise I won't budge. One sip, bad for me. One hit, bad for me. One kiss, bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should go. I should stay strong. Bad for me. One hit. Bad for me. One kiss. Bad for me. But I give in so easily. And no thank you is how it should have gone. I should stay. Week hoor je hier op eh, ZFM. En dan gaan we weer. Het is 1 eh, over eh, half 7. Dat betekent dat ik een klein weerberichtje voor je heb. De flitsers en natuurlijk niet te vergeten de files van dit moment. Vanavond klaart het in het hele land breed op. Komende nacht wordt het nog iets kouder dan de afgelopen nacht. Met in het binnenland matige vorst. Morgen start het zonnig, maar neemt de bewolking gedurende de dag toe. Vrijdag en vooral zaterdag worden een paar volgende er een paar buien. Het blijft voorlopig fris voor april. Vrijdag eh, wordt de warmste dag van de week met 12 graden. Op de Wadden tot 15 graden in het zuiden. Er is eh, vrij veel bewolking en in de ochtend kan er vooral in het noorden wat regen vallen. In de middag is de grootste kans op regen vanuit voor het oosten. Het eh, westen en het zuiden houden het waarschijnlijk grotendeels droog. De wind is matig aan de zee en vrij krachtig in het binnenland. En het waait uit het westen. En voor het weekend zoekt de wind een frisse noordwestenhoek op. De maximumtemperatuur daalt weer een beetje en komt rond de 11 graden uit. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken, zon en een paar buien. Volgende week is het eh, nog een aantal dagen wisselvallig en vrij vis voor april. Pas tegen het einde van de maand neemt de kans op warme weer... met een uh, eh, maximumtemperatuur van 15 graden nog iets meer toe. Dit was het weer voor nu. En wij gaan snel naar de flitsers. Ik uh, noemde flitsers van uh, eh, 10 minuten langer of eh, door een bijzondere oorzaak. Tot slot op de A2 utrecht Bos staat er 11 minuten vertraging. Dan hebben we op de A4 Amsterdam-Delft 14 minuten vertraging tussen de Nieuwe Meer en Amsterdam-Sloten. Op de A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer 11 minuten vertraging tussen Amsterdam-Rivierenbuurt en Buitenvelbert. Dan op de A12 Lunette-Oude Rijn 5, 10 minuten vertraging tussen knopen Lunette en knopen Oude Rijn. Op de A12 Bunnik, knoop het Oude 35 minuten vertraging. Dan uh, tussen Utrecht en Oberhausen op de A, 15 eh, Bij Papendrecht, Sliedrecht, West 7 minuten vertraging. En op de A27 tussen Utrecht, Gorinchem 11 minuten vertraging. Dan hebben we op de A27 Utrecht, Breda tussen Noorderloos en Industrieterrein Avelingen nog uh, eh, 21 minuten vertraging staan. En op de A28 18 minuten vertraging tussen Amersfoort en Utrecht bij Den Dolder en knooppunt Rijnsweer. En dan, eh, jij rijdt vast nog wel een keer in de buurt van Zandvoort. Of eh, Amsterdam, Den Haag, die kant op. Toch? Lijkt mij, ja. Tussen Amsterdam Den Haag op de N44, 12 eh, minuten vertraging tussen Brug over de Oude Rijn en Wassenaar. En dan hebben we nog wat flitsers. Uh, als je politie hebt, geef ze even door via 023 57 30 39 3. 023 57 39 3. Op de A6 uh, eh, Muidenberg Jouren bij hectometerpaal 300.1 staan ze flissen. En op de A6 eh, tussen Muidenberg en Jouren bij hectometerpaal 300.2. Dat is de andere kant op. En op de A6 eh, tussen Jouren en Muidenberg bij hectometerpaal 3.2. Staan er gewoon 3 tussen 5 kilometer. Belachelijk. Op de A12 grens van Duitsland en Arnhem bij hectometerpaal 146.5. En op de A29 staan ze ook op, bij hectometerpaal 12.8. Dat is tussen Dinteloord en Rotterdam. En op de A35 eh, staan ze ook bij met 70. Tussen Zwolle en Enschede ligt dat. En dan eh, tot slot hebben we er nog eentje op de A35 tussen Enschede en Zwolle. Dat is bij hectometerpaal 71.0. Heb jij nou ook flits gezien? Geef hem door via Flitsmeister of bel even naar de studio 023 57 39 3. Dit was het weer in het verkeer. We gaan snel verder met de Chainsmokers Coldplay.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 And I know that you don't owe me nothing. Alvast de warm lopen voor uh, volgende week donderdag. Kingsland Amsterdam. Slam FM Alkmaar. En natuurlijk niet te vergeten, de one and only 538. Breda. Alles op Koningsdag. Met Robin Schulz, David Jugetta. Dit is ZFM. hebben wij natuurlijk een uh, Koningsdag knallen. Een dag van tevoren de pre-warming up van de one and only Kingsland. En Breda. En Alkmaar. Dit was Robin Schulz, David Jugeda. En wij gaan snel verder met uh, eh, Burak Yedder. Tuesday hier on eh, ZFM. En wat gaan jullie doen met Koningsdag? Laat het weten via de Facebook. you do. So I gotta. Got the club going high on Tuesday. Got you coming. solo dance. I can feel your Martin Johnson. On my skin. Think you got me right where you want me. Twee uur. But you're just Twee in uur my meer muziek. Way. I came to party on my own. Don't need nobody. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I am so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. it feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my body? Never thought that you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in our Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, boy, where yours? baby, you go dig every day. I spit the fuck out to the two door, cause I can't let my driver hear what you say.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 You hate me now. forget that you hate me now and I feel the We play harder with a plastic eye. Rocker Bottom featuring DNCE. Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. Net even eh, snel thuis in gedaan. Eh, zoals jullie weten, volgende week eh, donderdag is het Koningsdag 2017. En nou, wij als CFM zijn wij benieuwd wat jullie gaan doen. kijk even op de Facebook, we hebben daar een poll aan gemaakt. bij mij op de Facebook, ZFM Beachmasters. Kan je hem even invullen, het zou top zijn als je dat doet. En wie weet nodig je gewoon wel een keer uit in de studio. Gewoon voor de gezelligheid. Eh, mee een uitzending bijwonen. En eh, weet je wat helemaal leuk zijn? Als je gelijk een uitzending zou maken. Maar eh, kijk even op Facebook bij de poll. Dat is ZFM Beachmasters. En delen mag natuurlijk ook. Dat zal alleen maar top zijn. Die poll is tot aanstaande maandag open. Dus ik hoop dat jullie een uitgifte erin doen. We gaan snel verder met Don Diablo. We all have our own story. Featuring Emery but Junifers. A few years ago, I grew up in a small village with my mom and dad and two older brothers. As the years passed, I started dreaming about traveling the world and sharing my music with people all over the planet. And while I was working hard to achieve my goals and chase my dreams, somewhere in a village close to mine, there was a boy named Rick, working hard to achieve his dreams. Some may call him crazy, others may call him brave. All I can say is that Rick showed me that limits like fears are often an illusion. We all have our own story. This is Rick's story. Fireflies and color sky Twinkles in our eyes, twinkles in our eyes Hold my hand and walk me through the night Twinkles in our eyes We're brave enough to fly 2017. Warming up voor Koningsdag. Volgende week te horen. The one and only Don Diablo. Dit is Universe. zie je van Beachmasters. If you work hard and believe, the universe will always help you to catch your dreams. Don Diablo en uh, featuring Emery met Universe hoor hoorde hier op eh, ZFM. En ja, dan eh, zit het er alweer haast op. Het eerste uur is voorbij, twee uur zijn natuurlijk gewoon weer. We hebben nog een lekkere IDM-mix. En eh, we hebben we nog meer voor je klaar? We hebben Kelvin Harris onder andere. Little Mix is er ook nog steeds met de eh, Shout-out to my ex. We hebben Venta PKK. We hebben ook nog eh, Shia. En Sean Paul. En natuurlijk de enige echte Ellie Goring komt ook nog even bij. Ik zeg tot zo na de reclames.